Bij ongeregeldheden na de wedstrijd zou de politie excessief geweld hebben gebruikt... ook tegen mensen die er niets mee te maken hadden. Twee meisjes van 12 raakten gewond. Burgemeester Cox zegt dat hij de klachten serieus neemt. Het onderzoek wordt gedaan door rechercheurs uit een ander deel van Limburg. Ook op het veld ging het er vrijdag hard aan toe. De scheidsrechter trok acht gele en vier rode kaarten. MVV won de derby met 1-0. Een Nederlands schip heeft gistermiddag ten oosten van Sicilië ruim 170 Syrische bootvluchtelingen opgepikt. Dat heeft rederij Ebis Shipping gezet, gezegd. De Italiaanse kustwacht vroeg om assistentie nadat er twee boten met ruim 350 Syrische vluchtelingen waren gezien. Er waren veel vrouwen en kinderen aan boord. Ook een Frans schip nam een aantal vluchtelingen mee. Ze zijn afgelopen nacht aan wal gezet op Sicilië. De hele dag is vergeefs gezocht naar drie mensen die worden vermist in de Noordzee. Twee komen uit de Filipijnen en één uit Indonesië. De mannen worden vermist sinds hun schip vannacht zonk na een aanvaring met een visserschip. Meer dan 13 uur werd er vanaf het water en vanuit de lucht gezocht naar de vermiste bemanningsleden. Die zoekactie werd om half vier gestaakt. Daarna hebben duikers van de marine nog een tijd met camera's doorgezocht. Maar ook in het, in het wrak werden de drie niet aangetroffen. Morgen overlegt de kustwacht over het verdere verloop van de zoekactie. Het weer, vanavond en vannacht plaatselijk nevel en mist. Morgen begint grijs en mistig, later breekt geregeld de zon door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag wordt het kouder, komt er meer wind en gaat het af en toe regenen.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 Some try to no holes in his shoes, but a big hole in his world. Mm Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news and you'll come running to the corner.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 Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee to ensure provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure.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 dat de begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit.